Freddy van met het NOS-journaal. Dan is een gezin van acht omgekomen door een luchtaanval van de NAVO, vermoedelijk met een drone. Dat zegt de Afghaanse regering. De slachtoffers waren gewone burgers die niets te maken hebben met de Afghaanse oppositie of de Taliban, zei een regeringswoordvoerder. De NAVO heeft laten weten dat het incident wordt onderzocht. In Afghanistan zijn vijf NAVO-militairen omgekomen bij aanslagen met bermbommen. Deze maand zijn in Afghanistan al 33 NAVO-militairen omgekomen. Het dodental dit jaar staat inmiddels op 165. De VN-veiligheidsraad buigt zich waarschijnlijk deze week over het bloedbad in de Syrische stad Haula. Vrijdag kwamen daar zeker 92 mensen om het leven toen het Syrische leger het vuur opende op betogers. Volgens de oppositie waren bij de aanval ook regeringsmilities betrokken die demonstranten in koele bloeden executeerden. VN-waarnemers die te hulp werden geroepen weigerden te komen, aldus de oppositie. De Syrische regering wijst elke verantwoordelijkheid van de hand en houdt terroristen verantwoordelijk voor het geweld. Onder meer de Verenigde Staten, de Europese Unie en de Arabische Liga hebben de aanvallen scherp veroordeeld. Ze willen dat president Assad verder onder druk wordt gezet om te stoppen met het geweld. De Russische violist Andrei Baranov is winnaar geworden van het Koningin Elisabeth Concours in Brussel. De winnaar van de muziekwedstrijd krijgt een bedrag van 25.000 euro en Baranov krijgt drie jaar lang een Stradivarius viool in bruikleen. De tweede plaats was voor de Japaner Narita, derde werd de Koreaanse violiste Hyun. Eh, popdiva, Lady Gaga heeft haar concert in Indonesië afgezegd na dreigementen van islamitische fundamentalisten. Het zogenoemde Islamitische Verdedigingsfront noemt Lady Gaga een boodschapper van de duivel en dreigde met chaos en geweld. De Indonesische autoriteiten wilden dat Lady Gaga haar show vanwege de dreigementen zou aanpassen, maar dat weigerden ze. Het weer, zonnig en droog, 18 tot 26 graden, in het oosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn veel mensen op weg naar het strand. Bij Den Haag zijn de parkeerplaatsen bij Kijkduin en Scheveningen al helemaal vol.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 Met een nummer heel toepasselijk So Cool. Een jazzprogramma is eh, gevuld, een goed jazzprogramma gevuld met muziek van heden en van verleden. En daarin hebben wij natuurlijk eh, een zwarte zangeres. wereldberoemd Etta James. En daarvan gaan we draaien Next Door to the Blues. Liza. Liza, een nummer van Gershwin. Gecomponeerd in 1929. Oorspronkelijk bedoeld als ballad. Maar in de loop van de geschiedenis door allerlei jazzorkesten. Liever gespeeld in een uptempo. Fletcher Henderson, Cheek Webb en Benny Goodman om er een paar te noemen. Maar deze uitvoering was van een louter Nederlandse groep. Allemaal topjongens. Menno Daams, Ronald Janssen Heidmaier, Berend van den Berg, Ton van Bergijk, Adrie Braat en de good old Louis erbij die ehm, dit nummer vertolkt. Nederlandse muzici, eh, vaste luisteraars weten dat ik daar eh, wel veel aandacht aan besteed. Omdat ik vind dat wij in principe in Nederland ook heel veel goede muzikanten hebben. En waarom zou je ze jullie niet laten horen? Ik had het net al over festivals. Eh, volgende week is er een festival in Enkhuizen, het eh, eh, Oude Stijl Jazz Aan de Zuiderzee, helemaal in de zon gelegen. En dat heeft ooit eh, Jack Bulteman geïnspireerd om het nummer De Zuiderzee Blues te componeren. En dat wordt nu weer vertolkt door een groep van Koos van der Houten, trompetist. Met Rob van Kreeveld aan de piano. Axel Hagen gitaar, John Clayton op de bas heeft hij ingehuurd en Jeff Hamilton op de drums. De Zuiderzee Blues. wonderful is marvelous that you should care for me. Oh, it's awful nice, is paradise, it's what I love to see. Colette Wittenhagen, Colette Wickenhagen, een vaste gasten in Oomstee, die nog steeds maar tot onze vreugde onverminderd doorgaat met het laten horen van de mooiste jazzmuziek met het nummer Swonderful. Iets anders is eh, natuurlijk Rob Aangebeek, die met zijn trio mooie dingen doet en ooit heeft opgenomen het nummer Misty. like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew. I find the very mention of you Like the kicker in a julep or two The thrill of the thought That you might give a my plea Cast a spell over me So I say to myself Get a hold of yourself Can't you see that it never can be You a smile that makes my temperature rise Like a summer with a thousand Julys You intoxicate my soul heart of mine Hasn't a ghost of a chance with this the thought that you might give a thought to my plea Cast a spell over me So I say to myself Get a hold of yourself Can't you see that it can be You go to my head with a smile that makes my temperature rise Like a summer with a thousand Julys intoxicate my soul with your eyes, though I'm certain that this heart of mine hasn't a ghost of a chance in this crazy Diana Kroll was dat natuurlijk met een eh, helemaal nummer You Go To My Head. Diana Kroll, Canadese zangeres, pianiste in de burgerlijk stand bekend als mevrouw, eh, mevrouw Elvis Costello, zullen we maar zeggen. ZFM Jazz is een programma dat probeert om eh, van elk, voor elk wat wils te draaien. En eigenlijk zouden we het leuk vinden als we eh, meer mensen speciale verzoeken zouden kunnen eh, geven. Eh, maar dat is op dit moment nog niet zo. We zijn wel bezig achter de scherm te kijken of we een, een soort eigen website onderdeel zouden kunnen maken van ZFM. Waardoor we dan kunnen reageren en oproepen om plaatjes te draaien. Wij zijn geen verzoekplatenprogramma. En we denken dat heel veel mensen dan denken, nou, dit is speciaal voor mij. Ik maak natuurlijk één uitzondering op zo'n mooie dag als vandaag. Voor iedereen die jarig is, gaan we iets draaien. En speciaal gaan we iets draaien voor iemand eh, ehm, die eh, altijd met het oor tegen eh, het toestel gekluisterd zit. En die woont in, dat is natuurlijk wel heel leuk, die woont in Duinwijk. En speciaal daarvoor hebben we uit de platenkast getrokken de gebroeders Beets, die met Niels Tausk... Peter Poiker en Joost Patochka spelen ter gelegenheid van die verjaardag. On the Street Where You Live. in de jazzmuziek eh, bepaalde legendes die altijd gelinkt worden aan bepaalde nummers, de standard nummers, nou, waarvan de kenners zeggen, oh ja, als we die naam horen, dan gaan we dat muziekstuk horen. Eén zo iemand is eh, Cannonball Adderley, die in 28 eh, geboren is en 75 overleden en samen met zijn broer Ned Adderley heel veel platen heeft gemaakt. Zijn eh, beroemdste tijd is natuurlijk bij, eh, eerst bij Miles Davis, dan John, bij John Coltrane en later bij Monk. Nou, en een van die nummers is eh, ehm, het nummer Mercy, Mercy, Mercy, dat we hier horen in een prachtige live opname. Live at the club. You know, sometimes we're not prepared for adversity. when it happens, sometimes we're caught short. We don't know exactly how to handle it when it comes up. Sometimes we don't know just what to do when adversity takes over. <laughs> and uh, I have advice for all of us. I got it from our pianist, Joe Zavidu, who wrote this tune. And it sounds like what you're supposed to say when you have that kind of problem. It's called mercy, mercy, mercy. that you're in love with me You're telling everyone I know I'm on your mind each place you go They can't believe that you're in love with me I have always placed you far above me I just can't imagine that you love me and after all is said and done To think that I'm the lucky one I can't believe that you're in love with me I can't believe that you're in love with me Tony Bennett was dat. I can't believe that you're in love with me. Heer Bennett 86 jaar en nog steeds zingen. Hij heeft alle prijzen en awards gekregen die er maar te bedenken zijn. En volgens mij terecht. We lopen een beetje aan tot het eind, naar het eind van uh, eh, ZFM Jazz op deze dag. En we gaan nog één of twee stukjes draaien. Waarbij ik alvast afscheid ga van u gaan nemen. Samen met Fred Kroonsberg. We hebben het leuk gevonden vandaag de muziek te kunnen laten horen. We gaan eh, u niet nalaten te vertellen dat er aanstaand weekend, dat begint al vrijdag, in Hoofddorp een eh, heel groot jazzfestival is met eh, klinkende namen waar eh, heel veel te horen en te zien is. Onder andere zaterdag een, een van de mooiste big band festivals van Nederland al jarenlang doet meer jazz aan promotie voor de big band. Begint al vrijdagavond en het loopt door tot zondag. Ik kan iedereen aanraden uh, eh, houd in de gaten. Ga heen. Het is, het is eigenlijk om de hoek en het is een prachtig festival. Het leek ons passend om uh, eruit te gaan, of er bijna uit te gaan, met een, eh, een titel... Every time we say goodbye, I die a little.